Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. President Obama ziet nadrukkelijk een rol weggelegd voor Egypte... om in het conflict tussen Israël en Hamas te bemiddelen. Hij belde met president Morsi van Egypte en prees zijn pogingen de situatie te stabiliseren. Egypte heeft zich opgeworpen om tussen Israël en Hamas te bemiddelen. Obama belde ook met de Turkse premier Erdogan... die eerder zei dat Hamas garanties van de VS wil in ruil voor een bestand. Obama zou bereid zijn daarover te praten. Verder riep Obama premier Netanyahu van Israël in een gesprek op tot een snel einde aan het conflict, maar benadrukte het recht van Israël zichzelf te verdedigen. In Zeewolde is een loods van een transportbedrijf door een brand volledig verwoest. De brand ontstond vannacht waarna het vuur snel om zich heen greep. Niemand raakte gewond. In het pand liggen diepvriesproducten en kaas opgeslagen. De vrachtwagens die bij de loods stonden zijn snel weggehaald... om te voorkomen dat die ook in brand zouden vliegen. Vuur is onder controle, maar het nablussen duurt nog zeker tot morgenavond. In Frankrijk hebben meer dan 100.000 mensen gedemonstreerd tegen het homohuwelijk. Onder meer in Parijs, Lyon en Marseille liepen Fransen mee in een mars... die georganiseerd werd door katholieke groeperingen. Aanleiding voor de demonstratie is een wetsvoorstel... dat het homohuwelijk en adoptie door homo homostellen mogelijk maakt. Het hoofd van de Franse Raad van Bisschoppen noemt het homohuwelijk het ultieme bedrog... en ook de conservatieve politieke partij UMP is tegen het wetsvoorstel. De Nederlandse mannenploeg heeft bij de wereldbekerwedstrijd in Heerenveen goud gewonnen op het onderdeel achtervolging. Zijn Kramer, Jan Blokhuizen en Koen Verwij waren bovendien een halve seconde sneller dan het baanrecord uit 2008. Russische ploeg won zilver en het brons ging naar Zuid-Korea.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 Op weg naar de nummer 1 van Europa. Net alweer in de 22e jaargang. Aflevering 46 van 16 november 2012. de lijst 19 stijgers, 1 zittenblijver, 17 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat ook drie platen vandaag natuurlijk niet gehaald hebben. Train the 50 Ways to Say Goodbye heb er 16 weken ingestaan. The Killers Runaways 15 weken en Cascada The Summer of Love verdwijnt na 12 weken. Een goede week voor Pink and Try. Je hoorde er net voorbij komen. 9 plaatsen winst, daarmee de snelste stijger. De snelste daler zakt bijna naar de laatste plek van 23 naar 39. Zem en de Womp, bom bom, 16 plaatsen verlies. Fun Some Nights en Alanis Morissette Guardian... met 17 weken het langst genoteerd van allemaal in deze lijst. 16 november 1776. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden biedt de Amerikaans als eerste land ter wereld hulp in de onafhankelijkheidsoorlog. 1877 op deze dag. Uh, Paus Pius IX roept de heilige Franciscus van Zils uit tot kerkleraar. In Londen wordt de UNESCO opgericht in 1945. En 16 november 2001 een nieuw wereldrecord voor Domino Day. Ruim 3,5 miljoen omgevallen stenen die dag. Terug naar vandaag, de nummer 16 in de lijst van Europa. Neemt zes paaswins in de derde week. Tom O'Dell en Another Love.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 Ah, ah. Now give it to me. Ah, ah. I'm gonna give it to you. Ah, ah. Now give it to me. Ah, ah. Get funky. Get funky. Now stop. 16 was er voor Tom Odell Another Love en op 15 net Pitbull TGR en Don't Stop the Party in vijf weken omhoog van 20 naar 15.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 Vorige week 11, deze week 20 eh, in de 11e week zou ik moeten zeggen. Coldplay, Hurts Like Heaven. Rihanna en Diamond staat 8 weken in de lijst, gaat 2 plaatsen omhoog naar 19. Cash Cash Michael Jackson in de 10e week zak het van 15 naar 18. En het zwart zak het maar dan van 14 naar 17 in de 11e week. Gay Sebastian, Lupo Fiasco en de Battle Scars. Tom naar de Love van 22 omhoog naar 16. En Pitbull, TGR, Don't Stop the Party in de vijfde week omhoog van 20 naar 15. The One Republic, Feel against aan 10 weken in de lijst, zakken van 12 naar 14. En Train en Ashley Monroe Bruisers in de derde week omhoog van 18 naar 13. Robbie Williams en Candy hoorden je net in de vijfde week dus omhoog van 16 naar 12 toe.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 I never got your love. I loved you so much, but you never gave up. I don't wanna run no more. Can't believe in what I did for you. And I don't wanna hurt no more. Oh, my heart, I must have been too big for you.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 John Martin, Don't You Rubber Child. Die negende week zakte ze wel van 6 naar 9. En ook deze plaat is aan het zakken. In de dertiende week zak het van 3 naar 8. Gaat het hele Swift. We are never ever getting back together.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 Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together. Maar dit is toch wel een eh, slechte stap naar beneden. Want vorige week nog 3, deze week terug te vinden op 8. Ondertussen wel weer 13 weken in de lijst. Deze band die staat er eh, al wat langer in. Althans zelfs met twee platen in nu, de Manfort en Sons. I Will Wait gaat ook nog steeds flink omhoog. Want in de negende week gaat hij omhoog van 9 naar 7. on and use my head alongside my heart. So tame my flesh and fix my eyes. I tethered my tot 10 met Bruno Mars en Lux It Out of Heaven. De plaats staat namelijk op plek nummer 6. De zevende week dat hij in de lijst staat en hij gaat omhoog van 7 naar plek nummer 6. Wie ook stijgen, dat zijn de mannen van de One Direction. Live While We Are Young. In de zevende week gaan zij omhoog van 8 eh, naar nummer 5. stond deze dame nog bovenaan de lijst van Europa. Alicia Keys en The Girl on Fire. In haar tiende week eh, moet ze toch wel een beetje verlies inleveren hoor. Ze zakt namelijk van 1 naar een plek nummertje 4. Deze plaat doet het weer beter. De zesde week dat hij nu in de lijst staat.